Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Tilburg is een explosie geweest bij een Poolse supermarkt. Daardoor brak er brand uit in de winkel die snel geblust kon worden. Ook zijn de ruiten van de bergingen van een flat in de buurt gesneuveld, meldt de politie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De toedracht van de explosie is nog onbekend. Vorige maand waren er ook meerdere explosies bij Poolse supermarkten. De politie ging toen uit van een gecoördineerde actie... maar het is nog onbekend of er een link is met de explosie van vannacht. Het UWV beschermt de privacy van cliënten niet goed genoeg. Daardoor is allerlei informatie van ruim 4 miljoen mensen... die nu of in het verleden een uitkering hadden... makkelijk op te vragen door ambtenaren uit het hele land. Dat meldt de krant Trouw op basis van onderzoek door KPMG. Volgens de krant kan een ambtenaar van de sociale dienst in Doetinchem bijvoorbeeld opzoeken wie er in Den Haag een uitkering krijgt. En dat mag niet volgens de privacywet AVG. Het UWV zegt dat er al veel aan het systeem is verbeterd... maar erkent dat het nog niet genoeg is. De Amerikaanse president Trump heeft de hoogste verkiezingschef in de staat Georgia... onder druk gezet om bijna 12.000 stemmen voor hem te vinden. Dat blijkt uit een opname van een telefoongesprek... dat is gepubliceerd door The Washington Post. Als die stemmen zouden opduiken, zou Trump alsnog winnen in de staat Georgia... ten koste van Joe Biden... Die wordt over twee weken president. Trump blijft volhouden dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Darter Gerwin Price is voor het eerst wereldkampioen geworden. De Welshman was in zijn eerste WK-finale veel te sterk voor Gary Anderson... de kampioen van 2015 en 16. Price won met 7-3. Dankzij zijn kampioenschap neemt hij ook de eerste plaats op de wereldranglijst over... van de Nederlander Michael van Gerwen.